Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De inflatie is deze maand flink gedaald. Dat komt vooral doordat de energieprijzen omlaag zijn gegaan, vertelt mijn economiecollega Bart. Als je die eh, prijzen van nu vergelijkt met die van een jaar geleden, dan zijn die echt een stuk eh, minder hoog. Kijk je bijvoorbeeld naar gas, dat was een jaar geleden nog 200 euro per megawattuur. En nu schommelt dat rond de 40 euro. Dat is echt een aanzienlijk verschil. En die aanzienlijke grote verschillen die gelden, gelden bijvoorbeeld ook voor eh, benzine en voor diesel. En dat tikt dus door in het eh, inflatiepercentage. Bij het afrekenen van de boodschappen is het trouwens wel nog steeds huilen. Eten is nog altijd een stuk duurder dan een jaar geleden. Deskundigen zeggen dat het ook nog wel even zo blijft. Donald Trump is de eerste oud-Amerikaanse president die voor de rechter moet verschijnen. Komt omdat hij zwijggeld zou hebben betaald aan een pornoactrice... en dat in de boeken zou hebben gezet als juridische kosten. Dinsdag moet Trump zich melden voor het maken van een politiefoto... en het afnemen van vingerafdrukken. Maar verder is er nog veel onduidelijk, vertelt correspondent Simone Tukker. Hier is geen draaiboek voor, voor de arrestatie van een voormalig president. Dus ja, of hij echt in de boeien geslagen zal worden, dat, dat lijkt heel onwaarschijnlijk. Ehm, alleen op het gebied van veiligheid. Hè? Hij, hij wordt continu beveiligd door de Secret Service. Dus ja, hoe moeten ze daarmee omgaan nu hij ineens verdacht is? Dat weet eigenlijk nog niemand. Trump zou de wet hebben overtreden omdat hij met het betalen van zwijgeld heeft geprobeerd om de kiezer onwetend te houden. Bij een huis in Rotterdam is opnieuw een explosief afgegaan. Er raakte niemand gewond. De daders zijn nog steeds spoorloos. Volgens de politie neemt het aantal explosies in Rotterdam enorm toe. Vorige maand ging het om 18 ontploffingen. En bedrijven geven steeds meer geld uit aan reclame op TikTok... zeggen verschillende reclamebureaus tegen BNR. TikTok valt bij bedrijven in de smaak, omdat ze zo een hoop jongeren kunnen bereiken. Ook zijn ze voor advertenties minder geld kwijt dan bij bijvoorbeeld Instagram. En het weer nog vanochtend veel wolken en op steeds meer plekken regen. De rest van de dag eigenlijk meer van hetzelfde. Grijs en vooral in het zuiden erg nat. Het wordt vandaag een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Diemen Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Zuidoost.